De jongste verdachte is 13, de oudste 15. De jongens hadden geen kaartjes. Toen de conducteur daar wat van zei kreeg hij een aantal klappen tegen zijn hoofd. Ook schopten de jongens hem. Een passagier pakte een van de jongens vast, maar die wist te ontkomen toen de trein op station Gilserijen stopte. De vier konden in de buurt van het station alsnog worden aangehouden. De onderhandelingen over een staakt het vuren in Zuid-Soedan zijn stilgelegd. De bedoeling was dat de strijdende partijen vandaag voor het eerst rechtstreeks met elkaar zouden praten en niet via een bemiddelaar. Maar de partijen kunnen het niet eens worden over wat er precies besproken moet worden. Een nieuw tijdstip of een nieuwe datum voor het overleg dat in Ethiopië wordt gehouden zijn nog niet genoemd. In Zuid-Soedan vechten regeringstroepen van president Kier sinds half december tegen rebellen onder leiding van de vroegere vicepresident Machar. Een rotsblok van honderden kilo's heeft in Frankrijk een zwangere vrouw geplet die in een auto zat. De vrouw van 37 zat in de bijrijderstoel naast haar man. Ze was op slag dood. Haar man bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in de Pyreneeën. Het rotsblok viel van een bergwand en kwam op de auto terecht. De omgekomen vrouw zou zeven maanden zwanger zijn. Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft dit jaar bijna 90.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er zo'n 8.000 meer dan vorig jaar. Veruit de meeste klachten gingen over harde knallen op straat. De andere gingen over gevaarlijke situaties, vernieling, achtergebleven vuurwerkresten, kruiddampen, bedreiging of belemmering van hulpverleners. De initiatiefnemers van het meldpunt willen vuurwerk alleen nog laten afsteken door professionals. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 4.